Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het duurt langer om kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen... door te plaatsen naar een verpleeghuis. Dat blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur... en de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie. Oudere artsen sturen patiënten steeds vaker noodgedwongen naar huis. Vrijwel alle geriaters hebben patiënten die wachten op een permanente plek in een verpleeghuis. Driekwart van de artsen zegt dat de wachttijd is toegenomen. Dat is een gevolg van nieuwe wetgeving en het afschaffen van de verzorgingshuizen. Minister Koenders ziet niet veel in het voorstel van de VVD om het mandaat van VN-missies als die in Mali uit te breiden. De VVD wil dat die missies zich meer gaan richten op de aanpak van mensensmokkelaars en smokkelroutes. Maar volgens Koenders is het veranderen van een mandaat veel te ingewikkeld. De VVD pleit ervoor om de opsporing en ontmanteling van smokkelnetwerken in heel Afrika tot doel te stellen van VN-operaties. Koenders zegt dat de VN-missie in Mali nu al mogelijkheden heeft om mensensmokkel aan te pakken. Voor het eerst komt een geneesmiddel beschikbaar dat de oorzaak aanpakt van taaislijmziekte. Het wordt vanaf 1 juni vergoed. Komt een groep van 35 patiënten voor in aanmerking. Het middel werkt alleen bij hen, laat de Vereniging voor Patiënten met taaislijmziekte vandaag weten aan haar leden. Minister Schippers heeft besloten dat het middel wordt vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om 200.000 euro per patiënt per jaar. Het middel bestond al langer, maar vanwege de hoge kosten was vergoeding lange tijd onzeker. In Ethiopië zijn 200 mensensmokkelaars opgepakt. De autoriteiten houden ook nog 80 anderen in de gaten die ze verdenken van grootschalige mensensmokkel. De Ethiopische regering wil dat er een einde komt aan de smokkelpraktijken en aan de grootscheepse illegale migratie naar Europa. Samen met buurland Eritrea is Ethiopië het belangrijkste beginpunt voor migranten en vluchtelingen uit veel omliggende landen die over zee Europa proberen te bereiken. Het weer een gebied met regen en motregen trekt langzaam van west naar oost. Later vanuit het westen opklaringen. Morgen en woensdag wat buien, afgewisseld met zon. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Eembrugge 3 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en zoeterwoude 8 kilometer.